uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Je sportschoolabonnement wordt in 2026 toch niet in één klap een stuk duurder. En ook voor boeken en musicals hoef je niet meer belasting te gaan betalen. Het kabinet wilde de BTW op sport, cultuur en media gaan verhogen van 9 naar 21 procent. Maar dat hebben de oppositiepartijen tegengehouden, vertelt politiek verslaggever Marleen de Roy. Daardoor ontstaat er een gat op de begroting van 1,2 miljard euro. En de minister zegt toe dat hij in het voorjaar gaat kijken naar alternatieve mogelijkheden om dat geld te vinden maar dus dat niet meer bij de BTW wil gaan zoeken. Ehm, belangrijk is het om daarbij te zeggen dat de BTW-verhoging op logies... dat is dus over hotelovernachtingen gaat het daarbij, die gaat wel door. De politie heeft twee mensen opgepakt in verband met de dood van een wielrenner. Die werd afgelopen nacht na een urenlange zoektocht doodgevonden in Drenthe. En naast hem lag een afgebroken autospiegel. Dus de politie gaat ervan uit dat hij is aangereden en dat de auto is doorgereden. De twee verdachten die nu zijn opgepakt zijn een man en een vrouw en komen allebei uit Polen. De gemeenteraad van Winterswijk vergadert voorlopig achter gesloten deuren... omdat er serieuze bedreigingen zijn binnengekomen. Normaal gesproken zijn de bijeenkomsten van de Gelderse gemeente openbaar. Maar nu mag er geen publiek meer in de zaal. En mogelijk hebben de bedreigingen iets te maken met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk. En in Utrecht zijn er toch studenten de straten opgegaan vanwege de bezuinigingen in het hoger onderwijs. De gemeente zag het niet zitten omdat pro-Palestijnse actievoerders het protest zouden willen kapen. En daarop trokken verschillende organisaties van het protest zich terug. Maar andere studentenclubs die vonden dat maar niks en hielden toch een demonstratie. Studenten die moeten gewoon op kunnen komen voor hun, eh, voor hun rechten, voor eh, eh, die, die bizarre bezuinigingen. En als zij dan bang worden van mogelijke demonstranten, ja. Weet je, we hebben contact met pro-Palestijnse demonstranten die er zijn en wij maken ons daar geen zorgen over. En in Utrecht eh, stonden er uiteindelijk alsnog meer dan duizend mensen. En ook in andere studentensteden is gedemonstreerd vandaag. Over anderhalve week dan is er opnieuw een protest, een landelijk protest... tegen de onderwijsbezuinigingen in Den Haag. Het weer dan nog. Het is grijs met lokaal kans op een klein buitje bij een graad of 12. Vanavond is het bewolkt, maar het blijft wel droog. En morgen wordt opnieuw een grijs dagje met kans op motregen bij 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is erg druk in de regio met ruim 120 kilometer file. Ik geef een overzicht van de langste files op dit moment. Bijvoorbeeld op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Noord bijna een half uur vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om half zes weer open gaat. Verder loopt het vast op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Tussen de aansluiting met de N246 en de aansluiting met de A9 heb je bijna een kwartier vertraging. Rijd je op de A208 van Sassenheim naar Velsen... dan kun je tussen Velsenbroek en Nijmuiden ongeveer een kwartier oponthoud verwachten. En verder staat het ook vast op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen ruim 10 minuten vertraging.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 Het was de bedoeling om morgen met de aanpak naar buiten te komen... maar minister Van Wil van Justitie en Veiligheid zegt dat hij meer tijd wil nemen. De regering roept provincies en gemeenten op om meer minderjarige vluchtelingen op te vangen. Als minister Faber vraagt om bestaande plekken te behouden en nieuwe plekken te realiseren. En de politie heeft twee Polen aangehouden in verband met de dood van een wielrenner. De man van 60 werd vannacht na een urenlange zoektocht doodgevonden in de buurt van Smeelde in Drenthe.